Welke vaccinaties gratis zijn, welke voor de zorgverzekering worden vergoed en dat mensen weten dat als ze een recept krijgen of een oproep krijgen dat ze waar ze naartoe moeten. Patiëntenorganisaties zijn ook bang dat er meer mensen ziek worden als vaccins te laat worden gegeven. De man die dit weekend inreed op een groep mensen in Vancouver in Canada is aangeklaagd voor acht moorden. Zaterdagavond reed hij met zijn auto in op bezoekers van een straatfestival. Bij de aanslag kwamen elf mensen om het leven. Twintig anderen raakten gewond. De politie is bang dat er meer doden zullen bijkomen... omdat meerdere gewonden nog in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Er is volgens de politie waarschijnlijk geen sprake van terrorisme... maar ze denken wel dat de man bewust op de menigte is ingereden. En groot feest in Liverpool gisteravond. It's like the biggest day you can ask for as a Liverpool fan. There's nothing better than this. There's... I was going to go to the game uh, with my dad a couple years ago, and he passed four weeks ago. And um, being here today is everything, you know. De Engelse club is landskampioen geworden. Niemand minder dan de Nederlandse Arne Slot is de trainer. Hij kwam vorig seizoen over van Feyenoord en wint nu meteen een grote prijs. Toen hij het stadion inkwam werd hij even emotioneel, vertelt hij. The only moment I was emotional today was when we arrived at the stadium. Uh, to see what it meant for the fans, what it meant for these people. Liverpool won met 5-1 van Tottenham Hotspur en heeft nu zoveel punten dat ze niet meer ingehaald kunnen worden. Heb ik het weer voor je. De dag begint fris. Het warmt straks wel snel op. Alleen in het noorden is het een beetje bewolkt. Voor de rest overal zonnig en 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Noord-Holland komen mistbanken voor. Verder is er weinig aan de hand op de weg op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar rijdt het verkeer langzaam bij Purmerend 2 kilometer. De vertraging is 5 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Beverwijk 3 kilometer.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 Nederland is te langzaam met het beschikbaar maken van belangrijke vaccins... voor volwassenen, waarschuwen zorgexperts. Zo is een vernieuwd griepvaccin nog altijd niet opgenomen in het vaccinatieprogramma. De Amerikaanse president Trump roept Rusland opnieuw op om te stoppen met aanvallen op Oekraïne. Trump zegt dat hij teleurgesteld is in de Russische president Poetin. De bronzen plaquette over de slag om Arnhem bij de John Frostbrug is verdwenen. De gemeente Arnhem vermoedt dat het gedenkteken is gestolen en doet aangifte. En het weer eerst vrij fris, verder vandaag veel zon en het wordt 19 tot 23 graden.